Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De PVV heeft geen minister De Jager. PVV-leider Wilders diende een motie van wantrouwen in tegen de minister... voor zijn rol bij het permanente Europese noodfonds ESM. Volgens Wilders verkwanselt De Jager de belangen van Nederland... en geeft die zeggenschap uit handen... waardoor de Tweede Kamer wordt gereduceerd tot een schertsparlement. De PVV vindt dat de Nederlanders daar de dupe van worden... De motie van wantrouwen maakt geen kans en wordt zeker verworpen. De PvdA wil dat justitie onderzoek doet naar matchfixing in het betaald voetbal in Nederland. Volgens de partij zijn er sterk vermoedens dat goksyndicaten voetbalwedstrijden hebben gemanipuleerd. De PvdA-kamerleden Van Dekken en Recour vinden dat alleen een justitieel onderzoek de feiten boven tafel kan krijgen. Nederland is het enige land in Europa dat geen onderzoek doet, zegt de PvdA. SP-leider Roemer vindt een centrum-linkse coalitie een logische keuze. In het KRO-programma Goedemorgen Nederland zei hij dat hij in 2010 ook zo'n coalitie voorstelde. Met PvdA, GroenLinks, CDA en SP. Dit is mijn coalitie met partijen die het dichtst bij ons staan, zei Roemer. Hij realiseert zich wel dat de uitslag van de verkiezingen zomaar kan zijn dat je een andere combinatie moet zoeken... Gisteren zei PvdA-leider Samson dat de SP en de PvdA dichter bij elkaar staan dan voorheen. In Zeeland zijn afgelopen nacht in dichte mist schepen op elkaar gebotst. Volgens het KLPD raakte niemand gewond, maar hebben de schepen wel flinke schade. De aanvaringen waren op de Westerschelde en in een haven bij Vlissingen. In de haven botste een containerschip tegen een schip dat aan een kade lag. En op de Westerschelde voer een schip aan de verkeerde kant van de vaargeul, waardoor het op een tanker botste. Het weer, het is zonnig en het wordt 22 tot 28 graden. In het zuiden later vandaag kans op regen of onweer. Ook morgen zonnig bij iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Amor de compra amor del pasado, venderé supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl.